Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Het gaat niet best met de gezondheid van jongeren. Ze voelen zich steeds vaker ongezond en dat zijn ze ook. Blijkt uit een onderzoek, blijkt uit een onderzoek van de GGD en het RIVM. Ze roken en vepen meer en ook hebben jongeren nog vaak stress. Wel zegt zo'n 80% dat ze zich gelukkig voelen... en dat ze weten waar ze terecht kunnen als er iets aan de hand is. Forum voor Democratie, Kamerlid Gideon van Meijeren staat straks voor de rechter. Hij is aangeklaagd voor het oproepen tot geweld tegen de overheid. Onder meer tijdens deze speech, twee jaar geleden op een boerenbijeenkomst. Als die overheid dat geweldsmonopolie misbruikt tegen de eigen bevolking... dan hebben we niet meer te maken met een goedaardige overheid... maar met een kwaadaardige, tyrannieke overheid die moet vallen. Later in een YouTube-interview riep hij ook nog op tot een revolutie. Het Forum voor Democratie Kamerlid vindt de aanklacht trouwens onzin... en heeft al aangekondigd dat hij zich straks in de rechtbank uitgebreid gaat verdedigen. Wie nog op zoek is naar een lekker zomerkapseltje... kan het beste de hele boel grijs verven. Volgens de AD wordt de grijze look al jaren steeds populairder... en is het goed voor je zelfvertrouwen. En dat geldt dus niet alleen voor oude omaatjes. Juist jonge vrouwen gaan steeds vaker voor de Silver Sister look. Een wijk in de Amerikaanse staat Californië wordt al tien jaar geteisterd door een man van 81. Hij schiet met zijn katapult tal van ijzeren kogels op huizen en ook mensen. De hele wijk zit vol met kogelgaten. Jarenlang had de politie geen idee wie de vandaal was... tot hij gisteren ineens werd opgepakt. Deze buurvrouw was verbaasd. I've actually seen him shoot the slingshot before. He's never shot at us or anything, but a lot of neighbors I couldn't believe that he was arrested, you know, the SWAT team and stuff yesterday. So it was pretty crazy. <laughs> de politie kwam de man op het spoor. Toen bleek dat veel van de kogels uit zijn tuin leken te komen. Maar Waarom de bejaarde man zijn buurt terroriseerde is niet duidelijk. Hij zit voorlopig vast. Het weer nog. De dag begint op de meeste plekken droog en zonnig. Vanmiddag meer wolken en dan ook geregeld buien. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland vallen de volgende files op... om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ippenburg en Nieuw-Vennep leidt het langzaam over 25 kilometer... vertraging 20 minuten. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend staat 7 kilometer file met een half uur oponthoud. De rechte rijstok is dicht. De N9 Alkmaar richting Den Helder. Bij Petten zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Vertraging 10 minuten. En het is druk op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging.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 Volgens de ACM geven de Nederlandse grootbanken te weinig rente op spaargeld. En ook maken banken het klanten te lastig om over te stappen naar een andere rekening bij een andere bank. De autoriteiten in Papua-Nieuw-Guinea evacueren duizenden mensen uit het gebied waar vrijdag een dodelijke aardverschuiving plaatsvond. Er is risico op nieuwe aardverschuivingen. Nederlanders zijn een relatief groot deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Het gaat gemiddeld om bijna een kwart van het inkomen. En dat is meer dan in veel andere landen in de Europese Unie. Het weer wisselend bewolkt en af en toe een bui. Later op de dag meer regen. Het wordt vandaag tussen de 16 en 19 graden. En als het ijs weer smelt, wachten wij op de zon. Eindelijk samen, en jij draagt mijn regen.